Dit is Maud Schreurs met dit NOS Journaal. In de Turkse stad Istanbul hebben tienduizenden mensen zich verzameld bij de brug... waar precies een jaar geleden tientallen burgers omkwamen tijdens de coup. Ze werden doodgeschoten door opstandige militairen die president Erdogan wilde afzetten. Op de brug wordt een monument onthuld. Erdogan spreekt komende nacht het parlement in Ankara toe... op het tijdstip dat het gebouw een jaar geleden werd gebombardeerd. Bij de coup vielen ongeveer 250 doden... Volgens de Turkse regering zat de Gulen-beweging erachter. Na de koep werden tienduizenden mensen opgepakt of ontslagen. In een kippenschuur in Nederweert en Limburg heeft een grote brand gewoed. Daarbij zijn veel kippen omgekomen, maar hoeveel is nog niet bekend. Het vuur ontstond aan het begin van de avond in een voerverdeelmachine. En via de lopende band van het apparaat verspreidde de brand zich snel door de schuur. In de stal in Nederweert zaten 76.000 kippen. Een 44-jarige man uit Rotterdam die vorig weekend zwaar gewond raakte tijdens een ruzie is overleden. Hij kreeg voor een café het aan de stok met een groep mannen en die schopte hem meerdere keren hard tegen het hoofd. De politie vond het slachtoffer bewusteloos op straat. Hij werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij bezweken aan zijn verwondingen. Vorige week werden twee Rotterdammers opgepakt voor betrokkenheid bij de vechtpartij. Ze zitten nog vast. In Amerika moet een man 16 jaar de cel in voor het stelen en martelen van katten. Hij doodde er zeker 18. Dat gebeurde in San Jose in Californië. Daar werd een man twee jaar geleden betrapt in zijn auto met een dode kat. Hij had die verstopt in een opbergvak. In zijn wagen lagen ook stukken vacht van katten. In de weken ervoor waren opvallend veel katten vermist opgegeven in San Jose. Een paar werden teruggevonden in afvalbakken. Het weer op steeds meer plaatsen motregen, maar later vannacht wordt het vanuit het westen droog. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen in het oosten eerst nog grijs, later af en toe zon.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 Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. You see me, I do what I gotta do. Oh yeah. On the guest list, no need to queue. Oh yeah. Me and my crew, we got the juice. Oh yeah. So come here, let me mentor you. Some say I'm bossy, cause I am the boss. Buy anything, I don't care what it costs. Stack like casino, I'm Monte Rosino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, one to the left, split to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. One to the left, split to the right. say Say that you're bossy cause you are the boss Buy anything, you don't care what it costs Act like a casino, I'm Monte Mastino If you're the supreme, then I'm Diana Ross All my ladies, one to the left, switch to the right Drop it down low and take it back high Bitch, I don't need introduction Follow my simple instruction One to the left, switch to the right Drop it down low and take it back high Bitch, I don't need introduction Follow my simple instruction Yo, send me up everything we want Put it on me the dad not the realest star, cause she don't play. It's them love all the way me do me thing. Girl love it back up, back up on it. Girl love it stop up, stop up on it. Bad girl, bad girl, no for do your thing, no for do your thing. Say no for do your thing, bad girl, bad girl. Mashing up the thing, mash up the thing, burn Say that you're bossy cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Stack like a Casino, I'm money Moschino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, follow my simple instructions. to the left, to the right, drop it down low and take it back Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instructions. Bitch, I don't need introduction.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 Was er samen met Demi Lovato en Stevie en Dan vorige week, hè? was ik er niet het eerste uurtje. Het tweede uurtje en het derde uurtje hadden we natuurlijk gewoon de mixen. En die waren wel gewoon vers van de pers. Maar het eerste uurtje was ik er niet. Want waarom was ik er niet? Nou, ik kan je vertellen. Ik eh, was eh, in Permanent op uh, Electronic Picnic. Waar Raimundo ook moest draaien om vier uur. En ja, het was daar zo gezellig. En natuurlijk veel te veel gedronken. En ja, en toen keek ik op het klokje en toen denk ik... shit, het is negen uur <laughs> geweest, ik ben te laat. Nou, tegen de dat ik in de studio was, was het alweer uh, 5 voor tien. Dus ja, hè. Mag de pret allemaal niet drukken. We zijn er vanavond weer met een heleboel lekkere muziek. Zometeen Calvin Harris. Lil Kleine komt eraan. Maar hier Lucas en Steve met Up Till Dawn. Sometimes when love is calling I just try to take it slow Oh, oh, oh, oh It's gone the other morning Like those angels in the snow Oh, oh, oh, oh On our way to the bay There's a the sun shines on your face. Oh, oh, oh. If you say you will stay, we can feel the love and dance the night away. Cause all the night is young. We're drinking cocktails in the sun. DJ plays that song. You and I go all the dat jij meer fout. Ik doe niet alles goed, maar ik weet zeker jij doet meer fout. Met Jack op het trek en jij weet het, ik ga weer gauw. Met mijn stappen vriend, die snap jij niet, dus ik leer jou. Ik ben met boef, je bitch wil plakken man. Links, rechts, doe je ding, laat het zakken dan. Je bent niet serieus, je bent grappig man. Dit is Alkmaar en dit is Amsterdam. Je zusje is mijn fan van je moeder. Mijn jongens dikke M voor die dames op de poeder. 30k voor de fit, maar gedaag maar ze snoeber. Een jongen is geblest, dat ik vaak genoeg vroeger. Ik slaap slapen met een doezoe, werd wakker met een ton. En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon. Nu denk ik aan miljoenen, nee vraag me niet waarom. Ik ging slapen met een doezoe, werd wakker met een ton. Ik denk aan mijn kanten het is een lange tijd. Nu doe ik shows in Su en land op Zanderij. Ik was nooit interessant, nu belangrijk. Vlug gemist, dat werd een lange reis. Doe voor mij patat, maar niet voor lange reis. Geen lange rij, maar de gastenlijst. 55 is mijn vaste prijs. En ik kom in je club en ze betasten mij, baby. Je moet niet aan me zitten, kom naar mijn krip. We kunnen lachen liggen. Ik was vroeger boos, maar kon aardig spitten. Mist, hoe zit jaren binnen. Nu wilt ze zitten aan mijn lijf, maar ben niet gespierd. Mijn lijf was geen vlees, niet gezien. Nu lijf op je steen wakker met een ton. En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon. Nu denk ik aan miljoenen, nee vraag me niet waarom. Ik ging slapen met een douche, zo werd wakker met een ton. Ik denk aan mijn klanten, terwijl ik langs de rij. Hier wordt je angst. 120 op de dash. Heel mijn leven gaat vast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. Ey, 22 op de dash. Heel mijn leven gaat vast. Allemaal mannen doen splash. Ik slapen met een douche, werd wakker met een ton. En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon. Nu denk ik aan miljoenen, nee vraag me niet waarom. Ik ging slapen met een douche, werd wakker met een ton.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 Nou, voor muziek van Lil Klein. Samen met Boef met de eh, Krantenwijk. En ik weet niet of je al uitkijkt naar 2020... want uh, misschien krijgen we wel een nieuw president. Dwayne Johnson heeft zijn, eh, heeft zijn eigen verkiezingscomité opgezet... voor een race om de Amerikaanse presidentschap in 2020. Nou, wat we daar maar weer van moeten verwachten. Nou ja, Arnold Schwarzenegger die, is toen gouverneur geworden omdat hij, eh, ja, is, officieel is hij geen Amerikaan. Hij woont in Amerika, maar het is niet officieel. Het is ook officieel een Oostenrijker en dan kan je geen president worden. Anders was hij al lang waarschijnlijk eh, president geworden. En uh, eh, ruim een maand had Boris Sinclair in Wijk en uh, Aalburg gedronken van het podium was gehaald. Maakt ze de stijl, in stijl haar comeback. Met een glas rosé in haar hand besteeg ze afgelopen weekend het podium in Nune. En bezoekers waren verbijsterd als de microfoonstander er niet had gestaan. Dat was ze gewoon keihard hard omgevallen. En eh, slecht nieuws als je fan bent van, eh, van de Muppet Show. Steve Winmar de Amerikaanse stem voor Kermit de Kikker... die zegt zijn Muppet na 27 jaar vaarwel. Dus ik ben benieuwd of ze een beetje een krappe stem hebben voor, uh, nieuwe versie. En een boze fan heeft een aanklacht ingediend tegen zangeres Gwen Stefani. De vrouw heeft een been gebroken tijdens haar concert. Ja, het moet niet gekker worden. In Nederland zijn we nog veel gekker. Want ik weet niet of ik het van de week in de krant heb gelezen, maar er waren kinderen ik weet niet, ergens in het zuiden van Nederland, in Haag Rotterdam. Maar die hadden in ieder geval in verband met het, het eh, offerfeest, of het suikerfeest... in ieder geval eh, moslimkinderen, om het maar zo te zeggen. Zo stond het ook in de krant, hè. Dus geen vooroordelen over hoe ik erover denk. Het is, uh, zo stond het in de krant. Moslimkinderen konden niet op een schoolfoto... en die kregen gewoon een schadevergoeding van 500 euro. Ja, dat denk ik, het gaat een beetje erg per in Nederland. Eh, omdat je nou een fotosessie hebt gemist, dan meteen maar 500 euro van de school te eisen. En dan zegt er nog wel rechter. Die zegt dan gewoon, het is goed. Ik vind dat ze de recht op hebben. Nou, volgens mij moet die man ook op de, de hoogste bomen ophangen. CFM voor The Nightwalk. Katy Perry nu met Swish Swish. Doe dat nu hier, samen met Nicki Minaj. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the... A tiger Bish, bish. Another one in the basket. Can't touch this. Another one in the Your game is tired. You should retire. You're fat as cute as. what. Young money. They don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just strut. <laughs> what the? Pink Ferragamo sliders on deck. Silly rap beef just give me more checks. My life is a movie, I'm never offset. Me and my amigos, no, not offset. Swish swish ah, I got them upset. But my shooters, I make them dance like dubstep. Swish swish ah, my haters is obsessed. Cause I make them, they get much less. Don't be trying to double back, I already despise you. All that fake love you've shown couldn't even disguise you. Yo. yo. When Nikki getting tan, mirror, mirror, who's the fairest bitch in all the land? Damn, man, this bitch is a fan. The generous queen that kiss a fan. Ask goodbye, I'ma be riding by. I'ma tell my bigs, yeah, that's the guy. A star's a star, the heart, the heart. They never thought the switch guard would take it this far. Get my pimp cup, this is pimp shit, baby. I only rock with queens, so I'm making hits with Katie. Swish, swish, bitch. Another one in the basket. And another one, and another one. Can't touch this. Another one in the And another one, and another one. They know but they don't just what is what, but they don't know what is what. They just what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the? Radio Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. In the backseat of a Chevy 64, roof chopped off, sitting on some 24.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 is een derde uurtje gaan we helemaal naar Italië met het beste van de clubs Italië met DJ Cavaschelli. En ik weet niet of je vorige week nog uit je dak bent gegaan. ik was op Electronic Picnic. daarna ben ik doorgegaan naar uh, eh, Sensation. Nadat ik hier klaar was, twee uurtjes. Ik was de eerste uurtje te laat, maar de tweede, derde was ik in ieder geval in de studio. Maar afgelopen zondag 9 juli om eh, kwart over zes viel het doek voor Sensation in Nederland. En dat hadden we vorig jaar ook gehoord. Maar eh, de allerlaatste uitverkochte editie in Amsterdam met een eh, thema. De final verliep uiterst succesvol. Ruim 40.000 bezoekers waren aanwezig in de Amsterdam Arena. Die nog één keer was omgetoverd tot grootste club op aarde. Er waren getuigen voor onder meer onaangekondigde optredens van eh, Tiesto. Verder stonden natuurlijk Mr. White, Sonny James, Ryan Marciano, Federal Grant Hartwell en Axel en Grosso in de DJ-boot. En Sensation is hiermee officieel afgesloten in Nederland, maar gaat internationaal door. En eh, Onder het motto It's eh, Time to Say Goodbye nam die 10 na 18 jaar afscheid van Sensation in Nederland. Het laatste uur vormde een hoogtepunt en maar liefst 15 DJ's die back-to-back -back van zich lieten horen. De laatste minuten werden verzorgd door Mr. White, die met zijn zezen wel doorgaat in het buitenland. En zo staat er op 7 oktober zijn zezen in Jakarta. Dat is in eh, Indonesië. Op de agenda. En 10 november Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. En de laatste sensation van de 2017 staat gepland op 25 eh, november in Sydney. En dat is helemaal in Australië. En uh, ja, bijna 20 jaar geleden bedachten ze dit thema. En toen hadden ze iets van, oh ja, gaat het wat worden? Nou, samenhorigheid. Iedereen in het wit. Ja, het is gewoon iets bijzonders, hè. In maar liefst 34 landen op 5 continenten hebben meer dan 200 miljoen, nee, 2 miljoen moet ik zeggen, niet 200 miljoen, maar 2 miljoen mensen gekleed in het wit gedanst met de gemeenschappelijke missie Celebrate Life. En eh, wij wachten af, want in Nederland gaan ze iets nieuws voor ons verzinnen, dus eh, we zijn benieuwd wat dat gaat worden. Maar in ieder geval, de final was, eh, ja, was spektakel als je er geweest bent. En anders moet je even kijken. Als je gaat googlen, kom je waarschijnlijk de filmpjes wel tegen van eh, Sensation, The Final. Afgelopen eh, zaterdag op zondag in de Amsterdam Arena. Het is even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag. 15 juli alweer, we zijn alweer een week later. Vanaf 11 uur ben je welkom in eh, Escape in Amsterdam. Met een wekelijkse feestje Brainwash. Begint om om 11 uur. Duurt tot eh, vroeg in de ochtend, pak een beetje 5 uur. En voor meer informatie de website escape.nl eh, met onder andere natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen Maat Nash, Carita Lanina en eh, Miss Bunty is aanwezig. Dat is vanavond allemaal in de Escape in Amsterdam het wekelijkse feestje Brainwash. Als we verder doorlopen komen wij Club Air Vanavond de eh, Love for My City, Street View. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website r.nl Met een hele waslijst aan DJ's. Driva, Washington, Jokes, Pierre, Brooks... Jaki Sober, Carissa Jong en uh, Shajif en Kavas. Gewoon even kijken op, eh, de website r.nl. Dan kan je daar de hele programmering kan je even bekijken. Nog een wekelijks feest in Amsterdam in de Melkweg. Is Encore en vanavond het thema Encore. Young, Bagansi en Leaves. Begint de van middernacht en eh, duurt tot vijf uur in de ochtend. En voor meer informatie checken we melkweg.nl. Met onder andere natuurlijk You Leaves live on stage. En eh, de rest moet je daar gewoon live meemaken. En natuurlijk wat dichter bij huis te stalken. Er is altijd wat te doen, en ik heb weer eens geen eh, mailtje ontvangen. Dus moet je maar even kijken op de website Stalker.nl of Clubstalker. Ik ben, even, ik ben het gewoon even helemaal kwijt. Eh. we, moeten, even snel even kijken of we dat eventjes zo in kunnen toetsen. Want uh, ja, clubstalker.nl, daar vind je alle informatie over eh, vanavond. En ja, ik weet niet wat er vanavond is.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 I know that dress is dress is karma. Regret, yeah. You got me thinking about when you were. You got me thinking about when you Tonight, And I see you got what I wanted. Baby, you got what I like.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 Iets meer tempo. En daarvoor muziek van Sigala en Ellie Era met Come Here For Love. Hun laatste verschenen in. Het is even tijd voor de boven beste plaat van danshoek Welke platen zijn erg populair en welke kan je zeker hoor als je dit eh, weekend nog gaat stappen her en der in de clubs hier in Zandvoort, Haarlem, Amsterdam of waar je ook naartoe gaat. Deze week op 10, Sasha en Polisa met Out of Time. Deze week op 9. Charisma met Work It Out. Op 8 deze week Sonny deren met Always Gonna Be. Fusing Alex Mills. Op 7 deze week David uh, eh, Kino met Ananas. Op 6 deze week Andy Todd en Billy Love met Thrill Seekers, de Chuck Daniel remix. Op 5 deze week Klepto met de drums Din Dada. Op 4 Marion Hill met Down, de Frankie Rizzardo Extended remix. Op 3 deze week Ilias en eh, Barrientos met Taking Over. 2 deze week Route 94 met House and Pressure. Dat betekent dat we deze week een nieuwe nummer 1 hebben in de 10 boven beste plaat van de dansgroep. Deze week op 1 Camel Fats met Cola. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Camel Fat met Cola. ready for the night in. She's heading for the lights, but she sees the vision going. Copping line after line. See how she looks in trouble. See how she dances and she sips the Coca-Cola get a different That's what you're coming for, but they don't wanna let you in it. You drop your back to the floor and you're asking what's happening. It is getting late now, hey now. Enough of the arguments. But she sips the Coca-Cola, she can't tell the difference yet. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in it. You drop your back to the floor and you're asking what's happening. It's getting late now, hey now. Enough of the arguments. she sips the Coca Cola. She can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. getting late now here. Enough of the arguments. She sips a Coca-Cola. She can't tell the difference yet. Ja, dat was Tom Swam met Singeling. Dat nummer is al eh, regelmatig gecoverd. En daarvoor horen we Chocolate Puma en Moxki met Hippo. En tot zover ook het eh, eerste uurtje van de Nightwalk. Niet al zometeen het nieuws. En weer vanuit Hilversum. Daar zijn nog twee uur lang bij. Met zo meteen, meteen om tien uur DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van clubs uit Italië met DJ Skelly. Voor nu nog een paar stukken muziek. Milk and Sugar nog. Met Summertime. Ook een oudje in een nieuw jasje.